Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een klacht van een voormalig medewerkster niet ontvankelijk verklaard. Lubbers was destijds hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN. Na een vergadering in Genève zou hij de medewerkster hebben betast. Ze diende een half jaar later een klacht in. De toenmalige VN-topman Annan gaf Lubbers een berisping, maar hij mocht wel in functie blijven. In 2005 trad Lubbers toch af vanwege de negatieve publiciteit. De uitspraak van het Hoge Rechtshof betekent dat de zaak nu definitief tot een einde is gekomen. De vakbonden en de Vereniging van Universiteiten hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. In het akkoord staat onder meer dat de 50.000 universiteitsmedewerkers nog dit jaar een eenmalige uitkering krijgen van 500 euro. Daarnaast krijgen ze vanaf februari een salarisverhoging van een half procent. De werkgevers wilden eigenlijk helemaal geen salarisverhoging. Vakbond FNV noemt het akkoord sober, maar evenwichtig. In de Pakistaanse regio Noord-Waziristan, bij de grens met Afghanistan, zijn vijf tot acht extremisten gedood. Dat zou zijn gebeurd bij een Amerikaanse aanval met een onbemand vliegtuigje. Volgens enkele officieren van de Pakistaanse inlichtingendienst zijn de slachtoffers Duitsers. Die behoren tot de militante groep Jihad Islami. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de zaak. De aanval komt een dag na de Amerikaanse en Britse waarschuwing dat er een verhoogd risico is op aanslagen in Europa. Die aanslagen zouden worden beraamd in het pakistaans afghaanse grensgebied. In Sterksel in Noord-Brabant is een man om het leven gekomen nadat hij onwel was geworden in een giercontainer. Twee anderen raakten ook onwel, ze zijn er slecht aan toe.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 She said she loves my songs, she bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all. I pull my JVC. Scene one. Everybody get in your position. Pay attention. And listen. We're trying to get this all in one take. So let's try and make that happen. Take one. She posts for FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. diva and Hadila. I'm up on the guest list with the Swedish House Mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila, surrounded by some bunnies, and it ain't Easter. I'll wake up in the morning with a mild case of amnesia, with a girl that like a girl like Lindsay Lohan and Queen Latifah.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 Lekker. <laughs> dat leggen jullie allemaal echt nog wel een keer uit. Nee, dat doen we niet. Dat, is wel lekker hangen. Ik schrijf wel een blog op Ik hou van Harde beats. Ga je er weer eentje schrijven? <laughs> ja, moet jij het weten. Hey, eh, jongens, eh, we hadden het er net al over het eerste uur. Eh, Kevin is natuurlijk bij een feestje geweest. Een party. Party. Hij gaat lekker. Ja, ik ben bij een party geweest. Kevin is bij een party geweest. En niet zo met een party. Onze eigen club auto in Zandvoort. Ja. Dat was op 1 oktober was dat te vinden. Je kon luisteren, je kon kijken bij Kennedy Alvaro. Mark Benjamin, Jetro, Galoon en Cubes. nee, wacht, wacht. Lady Rio. Hey, ik, ga, ik ga met deze naam ga ik, goed zeggen. Jetro Galoen. Jetro, Jetro En dan hadden we nog eh, Ruby Rhythm. Ja, geen idee wie is. Ik ook niet. Maar nou fijn. Nee, eh, Kevin, jij was daar eh, afgelopen uh, vrijdag. Jazeker. Hoe is het jou bevallen, mijn beste? Hij was wel lekker. lekker. Nee, het was... <laughs> ik was er een keertje geweest toen het nog Club Jade was. Mhm. En daar passen heel veel mensen in. Er zeker wel een... Dat was dus vroeger, dat was niet vrijdag? Nee. Oké. er was zeker wel een money of 500, nog steeds. Het was dezelfde indeling. Nee, we gingen er om 11 uur heen of zo. En het was eh, een lekkere sfeer om binnen te komen. Mooi, mooi, mooi. De muziek stond fucking hard. Fucking hard. Daar is die tent ook geschikt voor. Je kan zoveel met die tent. Ja, maar als... Eh, wat ik ging laten zeggen... Eventjes een uh, snelle... snelle vooruitblik al. Ik ging dus om half zes naar mijn bed. En ik werd om tien uur weer wakker. En ik hoorde nog steeds in, in mijn oor... Ja, dat is eh, wel iets daar wat, je, wat ze hebben. Dus zet die boxen, dat is wel dus dat ze goed tegen elkaar over. Dat moet dus moeten ze wat zachter zetten. Dat wel, ja. Maar ja, afijn, ga verder. En eh, nee, het was leuk. Eh, ik zag uh, Galung, zag ik. Hij moest om half één draaien. En het was ook zijn birthday party. Oké. Maar ik kende hem al. Dus nee, het was, het was lekker. Het was goede muziek. dat was het voordeel. Het nadeel was... Hij stond hard. Eh, de muziek stond hard. En om half drie was het al leeg. Ah, Serieus? Serieus. Maar was het nou de biggest party of Zandvoort van 2010? Laten we zeggen, eh, als de fame leeg was geweest. Eh, en daar stond, dus laten we zeggen alle mensen die altijd naar de fame gaan. En daar stond, was het nog niet gevuld. Nou, dat, is heel jammer. Want het is heel groot en het is echt een mooie locatie. Je kan er echt wat mee. Ik je zie echt een hele mooie locatie. Ik zat zelf te denken van als wij daar een keer een party willen vergeven en we willen een band, pas daar makkelijk een band in. Maar dan ook echt een hele band. Met drums, saxofoon is echt alles. Dat, dat past daar gewoon ik, ik, ik stam nog uit, eh, ja, om zeggen, ik ben natuurlijk even maar dit is de oudste van het groep Oude veteraan, ja. Ik ben ook nog in de tijd geweest, eh, Seasons. met Seasons ben ik daar geweest. En ja, als, toen kwam voor het eerst kwam ik er binnen en het is echt, het eerste indie van shit, Giga. is mega. Voor, want, voor Zandvoort vind ik want het groot. beneden, eh, je komt dan binnen en heb je beneden heb je al een CSO, rookruimte. En als je naar boven gaat, echt naar de zaal eigenlijk, heb je een dansvloer waar denk ik wel misschien wel 300 man passen. Beneden. Schat, Plus, plus eh, Maar dan heb je boven nog niet meegerekend. En daar kan je nog zitten en staan. Dus misschien past er ook nog wel 100 tot 200 man in. Ik denk dat je rustig 500 man bij zo'n club. 500, 600 man kan daarin hoor. En het was gewoon om half drie was het al leeg. We, eh, Tony en ik zijn daar vanaf half twaalf, nee, half één tot kwart voor twee geweest. Mhm. En toen stopte J. Rocaloon met draaien. Toen zijn we heel even naar het frame gaan. Toen dacht ik, ah, gaan we weer even terug. Want daar hingen ons jas nog. En dan, ja, dan is het wel weer relaxed, weet je wel. Lekker druk. Iedereen was weg. Iedereen was weg. Dat was oh, zo jammer. Maar ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Want eh, die DJ's, dat zijn allemaal goede DJ's. Alleen draaien ze hun eigen ding. Ja, en ze gaan niet op, op, de, op het publiek af. Dus ja, ik, ik, ken eh, die mensen, ken ik daar een beetje. Ik werd ook meteen aan het werk gezet daar. <laughs> Echt waar? ja, ik mocht uh, eh, glazen opruimen en zo, maar maakt me niet uit. <laughs> maakt me allemaal niet uit. Maar eh, dat, dat zou een leerpunt voor hun, denk ik, kunnen zijn. Eh, want als je, want Tony zegt, kijk naar de fame, daar draaien ze alleen maar dezelfde muziek. Maar het trekt wel, het trekt wel iedereen. want iedereen komt daar toch weer terug. en het is toch de, de sfeer die daarin zit. En ik denk ook dat, omdat Dave, Dave draait daar heel lekker. Of eh, qua, qua baas dan. Hij is toch wel iemand die heel veel doet voor de zaak. En voor de klanditie uh, doet hij heel veel. Dat ook. En hij staat daar zelf altijd eh, ja, zijn eigen centen te verdienen. Want hij staat daar elk weekend, staat hij daar bijna drie dagen weer, staat hij daar te beulen. Nou, als je gaat kijken, want met Fema ook is dus dat is eigenlijk denk ik wel een beetje de succesformule. Als je gaat kijken naar de mensen die achter de bar staan, die de bediening doen. Dat zijn allemaal mensen die zijn eh, vrij bekend bij het publiek in Zandvoort. Iedereen kent ze, jong en oud. Sorry hoor, maar voordat ik daar kwam kende ik ze niet. Ah, nou, ik ken ze dan wel. Ik, ik... ken er ook nou, maar dat, eh, dat, dat, eh. ik denk, want ze zijn van jouw leeftijdscategorie. Eh, wat, wat hun formule is, is ze, zijn, ze lachen altijd. Ze zeggen nooit, oh ik moet werken. Ja, eh, ze zeggen het wel, maar ze laten het niet zien. ze werken om, ze, ze, krijgen gewoon genoeg betaald. Nou, dat niet alleen, maar het is ook <laughs> iedereen kent iedereen. dus daarom en, blijft maar het Maar wat, uh, even op Club Ocean terug. ze hebben boven een bar, twee bars. En beneden hebben ze een bar. hebben ze, als je de fame in je hoofd hebt van de bar, de grootste bar dan, hebben ze drie van die stukken. Dus eh, eentje gewoon normaal, eentje weer andersom en weer... Oh, terug. Oh ja, ja. Daar stond maar twee man achter. En misschien met 200 man is dat veel. En je hebt maar twee man erachter staan. Als je nou elk mannetje op één stukje gezet had, had je nooit zoveel mensen. Want ik moest gewoon soms een half uur wachten op, op mijn drank. Ja. Dus dat is weer een verbeterpunt voor hun. Ja, en boven hadden ze dan ook iemand staan. Maar ja, wie loopt er nou naar boven voor een drankje? Bijna niemand. Ja, wij liepen naar eh, boven om filmpjes te maken. En heb je filmpjes? Ik heb één filmpje. Ah, Oké, is top. En, en eh, twee foto's, maar ja, die foto's waren niet zo heel scherp. Nee. Dus, maar ik heb, ik heb wel, dus dat komt sowieso, dat kan er op de site. Uh. kun je, zou, dat beter boven daarvan eh, een lounge gedeelte kunnen maken? Nou, da, er zit een hele lounge, joh. Ja, maar dat, dat om niet, niet zeggen van naar nou, een bar niet te gaan. Je, kijk, je kan het wel doen, maar dan moet je club ook naar zijn. Ik vind, dit is een, dit is een club, je hebt de ruimte. Ja, ik denk dat ik wel weet hoe dat kan. Want vroeger, ik weet niet hoe het bij Sears zat, maar bij Club Jade was het Ehm, sorry, eh, was het altijd VIP gedeelte boven. Ja, dat, ik dat is nu niet. Prijs naar beneden. Eh, volgens mij moet je ook entree geld betalen. En daar zou ik heel snel afstappen. Uh, kritisch zijn we weer jongens. Maar, ja, het, maar het is wel zo. Als je naar een club gaat, dan moet je wel uh, de minpunt en de pluspunt. Dat je in Amsterdam nou uh, geld moet betalen, vind ik niet zo raar. Maar in een, nee. in een dorpje als Zandvoort Waar je de Fame als hele grote concurrent hebt. Ja. En in die erachteraan gaat. Eh, <laughs> heel hard. <laughs> en dan Club Ocean die... En, eh, maar je hebt de Scandals had je ook. En die draaiden ook supergoed. Dat is de Fame. Scandals. Hey jongens, nou jullie toch even over eh, Club, Jade hebben. Nee, oh nee, nee. Ja, jongens, jullie hebben het over Club Jade. jullie hebben de begindagen daar gemaakt? Nee, ik ben nog nooit in de Jade. Ik, ik ben daar één keer geweest en ik was daar binnen een half uurtje weer uit en ik moest daar 5 euro voor Weet je wie daar gedraaid hè? Nou? Party Squad. Heel goed. Party Squad heeft daar gedaan. Onwijs lekker avond was dat ben in de club. Stuk. Kijk in de rondte. Stuk. Kijk om me heen. Stuk. Iedereen is dronken. Stuk. Heb chickies recht. Stuk. En chickies links. Stuk. Ik neem je mee. Dit is hoe die shit begint. Ze noemen mij D-E-O, ze noemen mij D-E-E-O Ze noemen mij wow, ze noemen mij wow, ze noemen mij hey, ze noemen mij low Yeah, zeg plezier Stuk Party squad Stuk En wanneer die was beats flip, yep, dan is die shit ben Bobby, jij bent Dinny. Ben Kevin, jij bent Britney. Ik ben goed, jij bent slecht. Jij bent gek, maar baby, ik niet. Maak notities, schrijf het op. Schatje, grijp het op. Ik vind je leuk, vind je lekker, vind je vet, begrijp je toch? Maak hem stuk, maak hem, maak, maak hem stuk. maak hem stuk, maak hem, maak hem stuk, maak hem stuk. stuk. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft de, wie of de hardste beats van het land? Rie. Een spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie komt het alle, alle, alle, aller hardst? Me, ik. Kun je me verstaan? Moi. Wat ik van de rap zien vind? Moi. Wat ik van die sletjes vind? Moi. Of ik mezelf sexy vind? Ja, yes. Wie, ik. Flinke namen is mijn klik. Maar homie Dio is er ook. Een party squad in de mix. En we halen nog steeds de daken van de club. Want we zijn nog steeds maak hem stuk. Maak hem, maak, maak hem stuk. K -k -k maak hem stuk. Maak hem, ma maak hem stuk. Maak hem stuk. Stuk. Stuk. Stuk. Stuk. Ben in de club. Stuk. Kijk in de rondte, Stuk. Kijk om me heen. Stuk. Iedereen is dronken. Stuk. Heb chickies rechts. Stuk. En chickies links. Stuk. Ik neem je mee. Dit is hoe die shit begint. Van de eerste dat jij naar de dubbel AK. Mag alsjeblieft een dubbele vodka. In de rondte dronken. La la la Alle dames shaken met de na na na na. Iedereen los. Iedereen stuk. Iedereen aan de drugs. Sef en die geven geen Rivers en party squad in de club. En ik heb het druk met mijn drieën. Vier glazen vodka in mijn hieën. Schaf aan de knieën, ga opzij. Ik weet niet wat die bitches willen van mij. Lekkere beat, een lekkere griep, een lekkere beat. Van de street, je weet hoe we doen. en ah, bounce mee, Mr. Shakes van het bij altijd. Maak hem stuk, maak hem, maak, maak hem stuk. Maak hem stuk, maak hem, maak, maak hem stuk. Maak hem stuk. stuk. I was up, I was down, I felt almost everything. I was lost, been around, still know hardly anything. Got my feet on the ground, in the heart of everything. Just the way that I want it. It's just the way that I want it. Like a shark for the bait, you've been always waiting there every time, just too late. Now at last you're standing there. What a fool, what a shame. In the heart of everything. That's just the way that I want it. That's just the way that I want it. Tonight's the night. Time to leave the pressure behind. But there's no surrender. No heart at the root. There's always something else in disguise, understood, and the blame for someone else. In time, I will find what's the heart of everything. It's just the way that I. parking love Listen late last night, I heard the screen door swing. And a big yellow taxi took my girl away. Now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone?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 Hang them out to dry. Throw it away, gotta throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again. Yeah, yeah, mm, yeah, yeah. I can feel a change of fortune. No more riding on my love. Feel the weight is off my shoulders monster. Another good time's on which we Yeah. you're running your mouth all up in my biz. Still unlimited, you so in the name of love. We zijn weer lekker bezig, jongen. Als die camera's gaan hangen, echt waar. Ja, ah, dan hebben we zoveel mensen die, die denken... <laughs> Ja, yeah. twee vingers. En dat denken ze nu. Kijk, nu denken ze. Waar, hebben ze het nou over? Maar dan straks, als hier ah, echt cameraatjes hangen, dan moeten we zelf ook regie gaan doen natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, dan is het wel lach hoor. Gaan we de beste stukjes draaien. Nee, dan, kunnen ze toch gewoon live meekijken, of niet? Ja, tuurlijk, absoluut. Ja, want dan, want dan kijk, nu denken we wel, ah. maar ja, dan staan we daar met die dingetjes. <laughs> en nu denken alle, alle luisteraars, huh? King Boko, King Boko. Ga weer, ga weer, jongen. <laughs> dat zijn klassiekjes. we gaan weer verder. Kortom, <laughs> gaan weer verder. Kortom, hij gaat weer lekker. Hij gaat weer lekker. we, hebben we hebben nu de agenda. Bladzij 4, jongens. pagina 4. Paragraaf 2. Show me bitch, show me. Lekker eh, filletje. Lekker. <laughs> nou, zal ik maar beginnen met... Eh, vrijdag 8 oktober. Ik heb hier een leuke. Ja, dat staat bij mij ook heel veel. <laughs> Die heb ik hier, lul. <laughs> Lady Killers, de second anniversary. Jongens, niet zo voor je. Ja, het staat er niet, hè, eh, Mike. ik ben aan het zoeken, jongen. Pagina 4, maar volgens mij heb ik er maar drie. Dat kan niet. <laughs> Dat kan niet, want hij staat na je... Nee, hij staat bij dat, eh, dat oh, dingetje van Club Uit regie, nieuwe... Oh, het staat eronder. Knockout Kijk. FM, nieuwe stijl. Maar uh, ja. 8 augustus, Lady Killers. Lady Killers. En dat is eh, in de Escape in Amsterdam. Het begint om 11 uur tot 5. Oh, gezellig. En, uh, dat zou Guus Meeuwen zeggen. Oh, gezellig. Er staat, Hier, er staat hier op die site bezoekers 20, dus wees snel met je kaartjes. <laughs> maar dit kan niet kloppen. <laughs> Hoe staat het dan? Hier ook. 20. <laughs> en de prijs 14 euro. Wij hebben de oh, zaterdag. Wat valt wel mee. Zaterdag. Broek de nacht. Oh. En was de volgende? In de Stalker, in Haarlem. Gezellig. Uh, toch? Pluk, de nacht, ja. Stalker in Haarlem. Ah, dat is lachen joh. Ik ben er één keer geweest. Dat was superleuke club. 8 euro. Van 12 tot 5. Oké, en wat is er als volgende jongens? Wat was Die weten we zelf. Dat is eh, Rondje Dorp is in Zandvoort op zondag. De party van eh, eigenlijk Zandvoort vind ik wel. Party van eigen bodem? ik, nou, heb, ik heb gehoord dat er ongeveer 100 90 mensen aangemeld zijn, officieel aangemeld. Als je gaat kijken, ik heb het eigenlijk nog nooit ergens anders in het land gehoord of gezien. Heb je wel, heb je wel. Ja, maar niet zoals wij het hebben. Dus kortom, wij zijn origineel. <laughs> En eh, er zijn, eh, doen 17 kroegen mee. Lekker. Hebben wij zelf lekker. kroegen dan? Ja. ja eh, bijvoorbeeld, om mee te beginnen, mijn eigen vertrouwen. Lol en Hardy. Lol en Hardy. Café 4. Café 4. De, de De Oomstee, ja. Boy? Nee. Nee. Nee. Nee, die doet niet mee. Café de Jenks. De... Tobertje? Nee. Eh, hoe heet die daar in het uh, zijstraatje? Harlekijn. Bluis. Ja. Uh, eh, heb hebben we al gehad, hè, jongens. XL. op. XL. Oude Oh ja. Ja, ah, doet hij mee? Koffieclub? Ja, de Zo. Klikspaan. Ik weet niet of ik die al gehad heb. De koffieclub niet. McDonald's? Uh, wie nog meer? <laughs> wat zal het zijn? Ja, Ehm, oh, Robbie, echt waar. Uh, eh, Lamstraal. Uh, eh, die hebben we gehad volgens mij. Wat hebben we nog meer? Café neuf. Die tegenover mij. Um, ehm, Philoxenia? Nee, die kroeg. Verderop. Ja. Naast het uh, naast, de beachnet. Oh, oh de scharrel. De scharrel, doet de ook mee. Ehm, ja, dat was het ding. Gaan ik heb even alle 190 mensen opnoemen die zich hebben aangemeld? Nee, hè? Nee, ik moet werken die dag zelf. Dat vind ik het meest jammer. Hè? Oh, dat is helemaal niet jammer. En, wij uh, hier heel misschien eh, gaat de staan dicht. Dus het, voor het eh, gezellige volk. Wakker bijlen stampen gaan gasten. <laughs> Dus uh, Peter Water drinken kan weer flink keer gaan. <laughs> die laatste toch niet, die zit toch in de kroeg. Dus als je zondag niets te doen hebt en je wil even gezellig de kroeg rond, meld je dan nog snel aan deze week bij een van de 17 kroegen. Iedere kroeg heeft een poster bij zijn deur of je kunt het vragen aan de kastelein. Ja, wat is dat, Robbie? Dat is een kastelein. Er is nou geld bij. Het is een barkeeper. Zeg dat dan gewoon een barkeeper. Barkeeper. Nou, nou, Hij zei het eerder deze avond al. Zeg kastelein, wat is dat? Dat is een barkeeper. Zeg dan gewoon barkeeper. Ik hoor het steeds vaker. Barkeeper, kastelein. Hey, eh, jongens. We zitten al even, wel even snel tussendoor. We zitten wel weer al bij het einde van het programma. Ja, we kunnen maar beter gewoon meteen ook af... Eh, ja, gewoon allemaal gaan we hem afsluiten. Ja. Allemaal gaan. Uh, eh, wij koppen dicht jongens en gaan, stil. Nou ja jongens, eh, dit eh, was eh, weer een Knockout FM voor op de maandag van 9 tot 11 altijd te beluisteren. Ja, en, en <clears throat> sorry, ik heb een uh, poll gedaan op de site. heb je hem gedaan op Ik heb hem op de huis gezet, dus kijk eventjes, check eventjes de huis. www... Nee, wacht. Ja, ook. Eerst, nee, oh, knockoutfm.nl. En daar vandaan kun je ook naar onze hives. Of zoek op Google naar KnockoutFM. En dan is de eerste link is, uh, eh, knockoutfm.hives.nl. Robby, wat kan je dat even goed? Ik dacht dat jij zegt Oh, my oh. god! En eh, oh. Dus ik moet jullie erbij zeggen, we hebben tegenwoordig Twitter. Twitter.com Twitter, ja, knockoutfm. Dus wij zijn multifunctioneel. Wij zijn overal te vinden. wij zijn niet meer weg te denken van het internet. Wij gaan straks gewoon landelijk en dan komen jullie nooit meer van ons af. Jullie komen sowieso niet van ons af. Nee, dat was ik al bang voor. <laughs> maar eh, het zit er alweer op, jongens. Eh, hebben jullie nog even heel snel, even binnen een minuut van iedereen, 20 seconden heb je. Wat zijn jullie weekendplannen voor aankomend weekend? Geen idee. Oké. Okay. Hele scouting op Naaldenveld. Scouting Hele dag door, van 12 tot half 11. Ja, lekker. En dan hebben we voor Robbie. Ja, werken werken. En eh, lekker rustig aan doen en gewoon lekker genieten van het leven. Ga ik ook doen. En jij, eh, Mike. en Ben, eh, hij is er hoor. <laughs> ik ben er voor mijn schatje. Ik ga zondag ga ik even naar het circuit toe. Ik ga zaterdag ga ik nog even wat leuks doen met mijn stiefbroeder. En vrijdag ook. Oh, Oké, leuk. Dus dat is mijn weekend. Nummer. <laughs> we gaan luisteren naar All American Rejects met Gives You Hell. Dank jullie wel voor het luisteren en graag tot volgende week. Tot de volgende keer. Lekker. Hij gaat lekker. Hij eh, gives you hell. Vul die kelken, want <laughs> gives you hell. Tot volgende week. Kom op, zet hem erin, zet hem erin, zet hem erin. Hij gaat lekker. Kom op. Hoi. Nogmaals, All American Rejects met Gives You Hell. I'm wake up in the evening.